7 uur. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Voor de kust van Den Haag is vanmiddag iemand verdronken. Het gaat om een jongere, zegt de Haagse loco-burgemeester Bredemeijer. Hij werd nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar de hulp kwam te laat. Door de aflandige wind en de stromingen is de zee erg verraderlijk. Volgens de Haagse reddingsbrigade moesten vandaag tientallen mensen uit het water worden gered. Van Noordwijk tot Hoek van Holland is de rode vlag gehesen. Dat betekent dat het nadrukkelijk wordt afgeraden om in zee te gaan zwemmen. In Niger zijn zes Franse toeristen, hun chauffeur en hun gids doodgeschoten. Volgens regionale autoriteiten werden ze onder vuur genomen door gewapende mannen op motoren. Dat gebeurde in de buurt van een giraffenreservaat in het West-Afrikaanse land. Het is niet bekend wie verantwoordelijk is voor de aanslag. Frankrijk waarschuwt mensen die naar Niger gaan om niet buiten de hoofdstad te komen. Onder meer omdat de islamitische terreurgroep Boko Haram in het gebied actief is. De man die gisteren bij een drukbezocht strand in Amsterdam werd doodgeschoten... zou de dader kort daarvoor hebben aangesproken toen hij een duur horloge probeerde te stelen. Dat meldt de Telegraaf. De politie wil dat verhaal niet bevestigen, maar sluit het ook niet uit. Volgens de politie wordt er nog met getuigen gesproken en worden er beelden bekeken. Het slachtoffer is een man van 24 uit Bad Hoevendorp. De dader is voortvluchtig. Het aantal bevestigde coronabesmettingen in de VS is gestegen tot boven de 5 miljoen. Het hoogste aantal ter wereld, blijkt uit cijfers van de Johns Hopkins Universiteit. Deskundigen denken dat er nog veel meer besmettingen zijn. Lang niet iedereen met symptomen wordt getest en mensen hebben soms ook nou-, nauwelijks symptomen. Wel neemt het aantal besmettingen in de VS minder snel toe dan een paar weken geleden. Het weer. Ook de komende uren nog tropisch warm. Vannacht wordt het in de grote steden niet koeler dan zo'n 26 graden. Morgen wisselen bewolkt en opnieuw heet. In het oosten later op de dag mogelijk een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.